Eefje kunnen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president genomen over een eventuele aanval op Syrië. Dat laat het Witte Huis weten. Trump zal komende dag nog overleg hebben met de Britse premier May en de Franse president Macron. Macron zegt bewijzen te hebben dat het Syrische regime achter de aanval zit in Douma afgelopen weekend. Vermoedelijk zijn er chemische wapens gebruikt. Een groep krakers in Amsterdam-Oost stapt naar de rechter om ontruiming door de gemeente te voorkomen. Zo'n 60 uitgeprocedeerde asielzoekers hebben zich verenigd in de actiegroep We Are Here. Ze hebben ruim 20 leegstaande huizen gekraakt in Amsterdam-Oost. Woningcorporatie IJmeren luidde vorige week de noodklok... omdat omwonenden bedreigd en geïntimideerd zouden worden. Daarop bepaalde het OM dat de krakers binnen acht weken weg moeten. De krakers zeggen dat ze juist goed contact hebben met de buurt. De rechter buigt zich over twee weken over de kwestie. Er zijn waardevolle metalen ontdekt in de zeebodem in de Stille Oceaan. Japanse onderzoekers zeggen dat er meer dan 16 miljoen ton erts in de modder zit... rond het koraaleiland Minamitorishima, ruim 1000 kilometer ten oosten van Japan. De erts zou gebruikt kunnen worden voor mobieltjes, elektrische voertuigen en kernreactoren. De onderzoekers zeggen ook dat ze een manier hebben gevonden om de zeldzame ertsen uit de modder te halen. In de Europa League heeft Salzburg zich verrassend geplaatst voor de halve finales. De Oostenrijkers versloegen Lazio Roma met 4-1. En dat was genoeg na de 4-2 nederlaag uit de heenwedstrijd. Verder haalde Olympique Marseille met 5-2 uit tegen RB Leipzig... waardoor ook de Fransen zich plaatsten voor de laatste vier... Arsenal en Atletico Madrid zijn over twee weken de andere twee ploegen in de halve finales. Het weer nog. Vanavond komen verspreid over het land nog een paar flinke buien voor.